Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat de vier partijen die praten over een nieuw kabinet eruit gaan komen. Vandaag is de deadline en dus zaten ze tot laat samen om te praten. De partijleiders werden opgewacht door een leger aan politiek journalisten. Rond 1 uur kwamen ze naar buiten. Dag meneer Wilders, bent u eruit? Is er witte rook? Ehm, we hebben morgen nog wat werk te doen, maar... Ehm, Ehm, ik denk dat dit goed gaat komen. Maar ze zijn er nog niet. Vandaag praten ze dus verder. Onder meer over wie de nieuwe premier moet worden. Hoe dan ook horen we daar later vandaag meer over. Om 12 uur vanavond is de deadline. Dan moeten de informateurs met hun eindverslag komen. Veel huurders die naar de huurcommissie stappen om iets te doen aan hun servicekosten krijgen gelijk. In zaken tegen woningcorporaties kreeg bijna 6 op de 10 geld terug. Bij particuliere huisbazen wonnen huurders zelfs in 9 van de 10 gevallen. Gemiddeld kregen ze 660 euro per jaar terug. Vorig jaar waren er dik 3800 zaken, 60% meer dan een jaar eerder. Ontsnappen uit de gevangenis of een tbs-kliniek wordt mogelijk strafbaar. Nu krijgen gevangenen geen extra straf bij een uitbraakpoging. Maar demissionair minister Weerwind komt volgens de Telegraaf met een wetsvoorstel om daar iets aan te veranderen. En veel Amerikanen zijn niet echt enthousiast over het optreden van hun minister van Buitenlandse Zaken. Dat optreden is in dit geval letterlijk. Tijdens een bezoekje aan Oekraïne klom minister Blinken op het podium van een bar in Kiev om mee te spelen met een coverband. Je hoort hem hier op de gitaar en tweede stem. Nou, op social media kreeg hij de wind van voren en niet eens over zijn zangkwaliteiten. Veel mensen vragen zich af of hij zijn tijd niet nuttiger had kunnen besteden... en noemen het een verspilling van belastinggeld. Het weer nog een wisselend dagje met in het zuidwesten vooral wolken en af en toe pittige buien bij een graad of 18.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 Een kabinet moet je niet doorzagen, dan heb je er niks meer aan. Hè? het leuk dat u allemaal weer luistert, luisteraars. Ik, ik hoop dat het ook eh, de hele ochtend zo blijft tot tien uur in elk geval. Eh, want eh, eh ik blijf bij u tot tien uur met, met eh, lekkere muziek en stukjes cabaret ook. Ja, ja. Dat gaat allemaal plaatsvinden om half negen voor het eerst en half tien de tweede keer. En wat er komt, ja, dat ga ik niet verklappen. Ja, la, la, Vrolijk ontbijt wordt het hoor. Eet smakelijk trouwens. Ja, wat op. Yay! Ik heb mijn groene tamarijn meegenomen. Ja, gaat vanavond de beurs met eh, Mr. Tambourine Man en eh, ladies, dames, meisjes. Luister naar Charles. Eh, nee, ik moet eigenlijk ook tegen de mannen zeggen. Mannen, als er, als er iemand probeert jouw meisje af te pikken... of jouw vrouw af te pikken, of je, je dame, je lady te verschalken, zeg maar... dan zeg je gewoon tegen je meisje... je moet gewoon niet meer met die kerel praten. Don't talk to him. Some guy tells you I don't care and tells you lies while I'm not there. Don't talk to him. And if he tells you I'm untrue, then darling, here's what you must do. Don't talk to him. And if he tells you I've been seen walking around with Sue and Jean, he's lying again. Lying again. Do anything that you want to, but darling, this I beg of you, don't talk to him. If you hear the words he has to say, he'll break your heart. Let your love for me prove strong while we are far apart. So just remember what I say and trust in me while I'm away, for I'll be true. And just remember my true love is brighter than the moon above for only you And if this guy should try to say my love for you is only play merely a whim Merely a whim Just close your eyes and count to ten Think of me again but don't you talk to him around you I've been seen Walking around with Sue and Jean He's lying again Lying again Do anything that you want to But darling, this I beg of you Don't talk to him If you hear the words he has to say He'll break your heart Let your love for me prove strong While we are apart so just remember what I say. Trust in me while I'm away, for I'll be true. And just remember my true love is brighter than the moon above for only you. And if this guy should try to say my love for you is only play, merely a whim Close your eyes, count to ten Think of me again, but don't you talk to him Maakt het in de studio hier eh, eigenlijk niet uit door welk raam je kijkt, hoor. Look to every window. Je ziet zon schijnen, hoor. waren dat met Look Through Any Window. Close your eyes and I'll kiss you. Oogjes dicht, mensen, oogjes dicht. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing sing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving to you. close your eyes and I'll kiss you uh, Jocelyn Springveld, jongman. Ik weet dat jij luistert en dat jij een grote fan bent van eh, Bruis Springsteen. Nou, Bruis Springsteen heeft natuurlijk prachtig repertoire gezongen. Eh, heavy repertoire, maar ook, ja, ook, ook soft repertoire. En een van die hele mooie liedjes van Bruis Springsteen is natuurlijk... IM on Fire. Eh, nou ga ik eens even kijken of ik die heb. En Jocelyn, laat ik die nou hebben. Ik draai hem speciaal voor jou. I'm on fire.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 <laughs> nee, nee, nee, dat gun er niet hoor. Jocelyn, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Bruce Springsteen, I'm a fire speciaal voor jou. En ken jij de, de legende van Xanadu? Dan maak je nou kennis met Dave D. Dozy, Bicky, Mick en Pitch. Wat die zingen daar prachtig over. Esta. Esta mañana. Komt de zweep, let op. Ja. Zweep erover. klonk dat Xanadu van Dave D, Dozy, Bicky Mick en Tits Mondvol. Maar ja, het was ook een, eh, een, een volgezongen eh, nummer. Hè? Xanadu, dat kennen we ook van eh, Olivia Newton-John. Xanadu, dus zingt, ja, die zingt dat ook. Ja. Maar ik heb, uh, heren, ik heb een andere leuke dame voor u meegenomen. Dat is Frans Gal. En die heeft het over een poupée de cire, poupée de sol. Jawel. Ook gezellig, toch? Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de sang. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. en mille éclats de voix. Autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons, Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois. Brisé en mille éclats de voix. pas parfois je soupire. Je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison Zo is dat. Lekker gezellig. Ja, nou, eh, als u nog moet ontbijten, eet smakelijk. En eh, als u eh, ontbeten heeft, goede bekomst dan maar. Hè? Nou, ga nog eventjes lekker in de armen van, van iemand liggen. Even relaxen. Lay back in the arms of someone. Smokey. whatever you ever need. You think that's too high for you, baby? I would die for you. When there's nothing left, you know where I'll be. You lay back in the arms of someone.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 Ja, dat nou, dukkert zagen. Ik krijg die week nog niet doorgezaagd. Ik ben nog niet halverwege. Maar ik zaag gewoon nog even door. Wat denkt u? Zullen we even... Ik leg die zaag even weg. Eh, weg dat ding. Eh, zullen we even gezellig naar de supermarkt gaan? Doen nou we dan met Herman Vinkers. Want ik heb beloofd rond de klok van half negen gaan we even lachen. Namens Herman Vinkers eh, heeft u daar garantie op. Ik heb dacht ik wel patat meegebracht van huis. Dus even kijken, wat is dit? Dit lijkt mij geen patat. Slechts twee garnalen voor 3,95. Ja, ja. Dat snap ik niet. Slechts twee garnalen. Ja, dat klopt. Voor 3,95. Dit is heel irritant, dames en heren. Ik voel dat er iets niet klopt aan deze tekst. Maar als je mij nog vraagt waar de verkeerd is, dan sta ik wel mooi met een mond vol Slechts twee gaan halen voor drie, vijf Ik zie het nog niet. Nou, nu heb ik toch al moeite hoor met het lezen van tekst. Ik ben dyslectisch. Ja, heb, heb ik ook al tegen de dokter gezegd. Hij zei, dokter, ik ben niet alleen overwerkt, ik ben ook dyslectisch. Hij zei, u bent wat? Ik zei dyslectisch. d y s l e c t i s h Dyslectisch. Ja, nee, maar dat vind ik mooi dat ik dyslectisch ben. Dan hoor je er helemaal bij, hè? Ja, er komt veel voor dyslexie. Mensen die last hebben van dyslexie... hebben vooral moeite met zinnen die te lang. dat heb ik ook. En daarom woon ik ook zo graag in Almelo. Want in Almelo zijn de zinnen nooit te lang. Ik heb al zo vaak meegemaakt, hè. Dan liep ik door Almelo en op een gegeven ogenblik dacht ik... ik geloof dat er al een half uur lang iemand naast mij loopt. Ik kijk zij en een jonge man die inderdaad al een half uur naast mij loopt... zegt iets van... Nou, hoe is het, Winkels? Kut volle handen. Ik waar, Ida. Ik ook wel, Einde gesprek. is ideaal voor selectie. Maar hier, bij het drielandenpunt is het andere koek. Ik kan hier mijn taalknobbel wel bijveilen, want je hebt hier werkelijk van alles, hè je, hebt, je hebt hier het Nederlands, je hebt hier het Vlaams-Nederlands, daar heb je nog het Frans. Hier heb je Waalse varianten op het Frans. Daar heb je het Hoogduits, Platduits, Kuls, ook een verhaal apart. Allerlei soorten Limburgers nog hier. En daar, dames en heren, ligt het grootste taalparadijs van Europa. Kerkrade. Kijk, ik mag ontzettend graag met open oren door uw stad lopen. Echt waar, het is of je door Japan loopt. ik versta er heel weinig van. Zeg maar, nou, niks eigenlijk. Van een, uh, van een Maar ik vind het, ik vind het zo verschrikkelijk mooie, mooie taal om te horen. Ik vind het... Dat begrijpen doe ik het niet. Dus, maar ik vind het... Eh, eh, Kerkruis klinkt zo verschrikkelijk mooi. Ik liep vanmiddag naar de raden en toen zei een man tegen mij... Ik zal het niet helemaal goed uitspreken, maar hij klonk, klonk het heel mooi. Hij zei, ah, kijk, tu bist de rekke. Wie toen dus, tu moest nou Louis en hoor aan. Is, is dat zo? Wat zei u eigenlijk? Du bist der Jekke, bieres, du moest nog Louis en Roe, hoor aan. Nee, dan heb ik het toch goed verstaan. En de man bleef doorpraten en doorpraten. En op een gegeven ogenblik hoorde ik een woord dat ik herkende. Hij had het namelijk over een roeps. En daar bedoelde hij een rups mee. En daar hebben wij heel toevallig in Almelo ook last van. Wij zeggen ook roepen tegen rups. En eh, nu hebben wij in Almelo toevallig een, een, zeer populaire uitdrukking met roepen. Die uitdrukking luidt, wie hebt roepen op een moos? En wie hebt roepen op een moos betekent letterlijk, wij hebben rupsen op de boerenkool. Ja, het is niet anders. We zijn al lang blij dat wij we hebben. Nou, en, ehm, <laughs> en wij hebben dus rupsen op de boerenkool. Ik vond het zo grappig dat u dat hier ook zegt. Roepen. Dus ik, ik vroeg aan die man in kerkraden, als ik vragen mag. Zegt u de kerkraden misschien ook heel toevallig, wie hebt roepen op moos? Wie het roepen op moos, zei hij. Nee, hier in Limburg doen wij er altijd een rookworst op. Ik vind, um, streektaal, uh, streektaal interesseert mij hevig. Als je hier in Zuid-Limburg bent, vind ik zoals u hier spreekt... dat klinkt heel zangerig. Vind ik wel, heel zangerig. Kijk, Twens klinkt niet zangerig. Nee, je kunt zeggen van de twens wat je wilt... maar niet dat het zangerig klinkt. Hé, hey, waar je lik aan de bek, hem. Is ook mooi. Tuurlijk, heeft ook zijn charme. Maar niet omdat het zangerig klinkt. Dat is wel mooi omdat het nuchter klinkt. Kijk, en dat heeft Limburgs weer niet, vind ik. Een Limburger klinkt nooit nuchter, vind ik. u hebt weer wat anders. Ik vind het eh, Limburgs, het Limburgs klinkt heel... Ehm, zoals u hier praat, klinkt um, in Almo's oren heel... Ehm, ik weet niet of het nou te persoonlijk wordt, hoor, maar... Eh, ik zeg het ook gewoon, zoals u klinkt, dat, dat, dat, dat komt eh, voor mij heel... dat doet bij mij heel erotisch aan. Ja. Ik sta me enorm te beheersen nu op dit moment. is... Nee, Almeloos klinkt niet erotisch, hè? Ja, hoewel, meisjes met een Twentse tongval... zijn de meest populair bij de 06-lijnen. Ja, omdat ze alles inslikken, hè? Gadverdamme. Dat is jammer, hè? gaat die weer. Dat is jammer. Even de mond spoelen. Mmm. Mmm. Ach, maar is dat nog altijd weer mirakels lekker, hè? Zeker na zo'n barre klim. Een lekker koud pilsje. Ja, ik ben een echte bierdrinker. Dat vroeg de dokter ook mij. De dokter vroeg, drinkt u? Ik zei, ja, dokter. ja, dokter, ik drink. Het is geen smerig spul of zo. Nee, zei de dokter, maar drinkt u veel? Oh, dat weet ik niet, dokter. Wat noemt u veel? Nou ja, zei hij, laten wij zeggen, een kratje in de week. <laughs> Oh nee, dokter, dat haal ik niet. Een week Een lekker bier, moet ik echt zeggen. is goed bier. Limburgs zomerbier. Dat woord ken ik dus ook niet zomerbier. Ik ben dyslectisch. Ja, maar dat is lastig hoor, als je dyslectisch bent. Ik was laatst bij de HEMA. En dan zag ik ook een woord dat ik niet kende. In de aanbieding winterworst. Ik kende dat hele woord niet, winterworst. Dus ik, ik thuis opgezocht in het woordenboek der Nederlandse taal. Zo'n plank vol dat woordenboek. Maar winterworst stond er mooi niet in. Dus ik terug naar eh, de HEMA. Ik vroeg aan de verkoopster, als ik vragen mag. Ik ben dyslectisch. Wat moet ik me eigenlijk voorstellen bij winterworst? Winterworst, deze ze zijn van zulke kleine... Ehm, even de mond spoelen. Kleine worstjes. Dus daar heb ik helemaal niets aan, aan kleine of grote winterworstjes. Want ik ben vegetariër. Ah, lekker, lamskoteletjes. Ja, ik ben vegetariër, maar tegen zo'n lief klein schattig lammetje kan ik geen nee zeggen. Ik heb een heel klein hartje. Slechts twee garnalen voor 3,95. Ik zie het in één keer, dat is duur. Dat is hartstikke duur. Maar ik zoek eigenlijk nog steeds die patat. Voor de vitamines. Als je net zien, hè, dat het helemaal onderop ligt. En het is hier zo verschrikkelijk diep in deze mand. En zo allemachtig donker. Nou, dieper kan ik niet. Wat heb ik hier te pakken? Wat is dit? een mijnwerker. Dat lijkt mij over de datum. Nou, ook dit is geen uh, patat. Maar maakt niet uit. Ook dit is onmisbaar voor elke wereldreiziger. De oude trouwe gitaar. Om alle gevoelens van onbehagen van je af te zingen onderweg. Want die heb ik wel, gevoelens van onbehagen. Ik heb zo tegen het eind van dit millennium last van een heel onplezierig gevoel. Ja, echt zo'n gevoel van... nee, ehm, ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is. Het is niet het werk, niet dat gejaag. Het is niet mijn agenda, het is ook niet mijn maag. Het is niet de taxes en niet de leguster. Zijn wij niet allen broeders? Behalve mijn zuster, ik weet niet waar het is. Het is niet die mooie Loes van der Laan. Met alles erop en met alles eraan. Het is niet Katrien die haar complexen overwint. Op het naakstrand met haar borsten wapperend in de wind. Ik weet niet waar het is. Het is niet de wind die Columbus een schuit naar Amerika blies. Het zee gaat uit. Het is niet de syfilis die een hele natie van indianen doodde door de civilisatie. Ik weet niet wat het is. Het is niet New York, het is niet Bordeaux. Het is niet Berlijn, het is niet Almelo, het is niet Amsterdam. Stad van hash en kook, waar vrouwen volop vrouw zijn en mannen ook. Ik weet niet wat het is. Het is ook niet de man met tatoeages en borsthaar. En met strafblad maar die om zijn nek toch maar dat melktandje van zijn zoontje op te dragen. Hij heeft het er persoonlijk uitgeslagen. Ja, shame on you. Om je tandje van je kind eruit te slaan. Eh, Herman Vinkers was dat, eh, luisteraars.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 was er hoor. En dat waren natuurlijk de schildpadjes, oftewel de turtles. Ik ga u voorbereiden op een eeuwigdurende liefde. Een everlasting love. En dat doe ik dan, eh, kan ook niet anders, eh, met een love affair. En die hebben wat affaires hoor, die mannen. <laughs> Blijf lekkere muziek. Duifzaag de week door met de Love Affair. Hearts gone astray, deep in hurt when they go. I went away just when zag vanmorgen zag ik een eh, fragment van eh, Caroline van der Plas samen met Geert Wilders.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 Ja, dat verwennen, eh, een reepje chocola, hè. Ik bedoel, dat bedoel ik daarmee, dat je er daarmee mag verwennen. Of met een lekker ontbijtje, suderans, eitje, croissantje, lekker broodje. Dat mag ook. Gun ik u ook trouwens, luisteraars. Als u nog moet ontbijten, is een beetje laat trouwens. We kijken hoe laat het is. Nou, tien voor negen. Nou ja, kan nog. Kan ermee door. Dan kunt u nog ontbijten. Dus dat gun ik u dan wel. Uh, wat wou ik ook weer doen? Ja. Karamia mijn. Ah, beter bestemmen als ik eh, vanmorgen. Dat hoor ik wel. Jay and the Americans. Ik ga voor mezelf even een bakje inschenken, mensen. Dat ga ik even doen, hoor. Each time we part. stemmen, luisteraars. Wist u dat? Ik heb koffie eh, klaarstaan, eh, maar zonder suiker. Want de suiker laat ik aan die archies over. Sugar, sugar, sugar, sugar. Uit halfweg van de suikerfabriek, die archies. Ja, niet te veel suiker eten mensen, want dat heeft ook invloed op je seksleven. Hè? Als je te veel suiker eet, heeft invloed op je seksleven. Dan kom je zo klaar als een klontje. Every time my baby and I have a quarrel I swear I won't give in Then my baby starts to smile at me. And I know I just can't win. Ja, <laughs> zijn meisje gaat lachen hoor, let op. When my little girl is smiling. U wordt uh, eh, Greg Douglas. I can't stay mad at her for right up. mijn meisje was aan het, eh, eh, eh, aan het lachen. Als mijn meisje lacht, dan lach ik ook, luisteraars. Ik kijk op mijn klokje. Ja, ik heb geen gelegenheid meer om nog een volledig nummer voor u te draaien. Dat kan ik pas de tweede uur weer doen. Ik kom nog een volle uur bij u terug met Duifzaag de Week Door. Ja, de Lonely Bull. Dit is eh, Herb Elbert, dat is een Tijuana bras. Die maakt even het uur vol. Ja, Lonely Boel, ik hoop niet dat u zich stierlijk heeft verveeld het afgelopen uur. Ik niet, niet in ieder geval. Ik geniet altijd van die lekker gauw houden. Ik hoop u ook. En straks in twee uur natuurlijk weer om eh, half tien... Eh, een stukje cabaret. Ik nog niet vertellen wat het wordt. Ik moet eerlijk bekennen, ik weet het zelf nog niet hoor.